uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie roept het kabinet op om knalvuurwerk en vuurpijlen bij de jaarwisseling te verbieden. De korpsleiding is een campagne gestart en heeft een pagina grote advertentie in de krant geplaatst... om aandacht te vragen voor de schade tijdens Oud en Nieuw. De advertentie is ook ondertekend door ruim 20 organisaties en de vier grote steden. Het kabinet beslist binnenkort hoe het verder moet met het vuurwerk. Naar verluid is de regering verdeeld over de kwestie. In Taiwan zijn vanochtend de eerste homohuwelijken voltrokken. De eerste huwelijksakte werd in de hoofdstad Taipei ondertekend en daar was veel pers bij. Vorige week ging het parlement akkoord met de wet waardoor stellen van hetzelfde geslacht met elkaar kunnen trouwen. En daarmee werd Taiwan het eerste land in Azië waar het homohuwelijk is gelegaliseerd. Het Hoge Rechtshof in Brazilië stelt discriminatie van homo's en transgenders gelijk aan racisme. Dat is al strafbaar. De rechters vinden het een tekortkoming dat de wetgever de LHBT-gemeenschap geen bescherming biedt. Het besluit blijft van kracht totdat het Braziliaanse parlement een speciale wet tegen discriminatie van homo's en transgenders heeft aangenomen. Daar wordt al twintig jaar aan gewerkt, maar zo'n wet stuit op felle weerstand bij de katholieke en evangelische kerken in Brazilië. Sjaak Troost wordt voorlopig de nieuwe technisch directeur van Feyenoord, meldt het AD. Troost is nu nog commissaris bij de club, maar aangezien Feyenoord er maar niet in slaagt om een opvolger voor Martin van Geel te vinden, vult Troost nu voor een jaar het gat dat is ontstaan. De 59-jarige Troost speelde tussen 1977 en 1992 voor Feyenoord. Hij kwam viermaal uit voor het Nederlands elftal. Het weer. Het is vrij zonnig. Het wordt 18 graden in het noordwesten en 23 graden in het zuidoosten. Morgenochtend eerst bewolking, vooral in het noorden.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 Both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. van informatie op 106.9 FM en kabel 104.5. something feel good. internet. www.zfmzandvoort.nl never knew that it could mean so much. the fun we had, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of passion now. Deeply dippy by the way you walk a man. I'll explain. You're my lowest Lane, oh my love. I can't make head nor Tippy tippy pat your Spanish eyes, Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man. sail for seas of passion. Oh, my love, I can't make head nor tail of passion.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 We staan hier al een tijdje. Even we te doen, dus voor de laatste keer. Het spijt me. Het duurt te lang. het duurt te lang. We staan stil. Wat jij viel, wat ik viel. Het duurt te lang. Oh, oh, oh.